Dijkers met het NOS-journaal. De politie in Canada zegt dat de blokkade van het parlement in de hoofdstad Ottawa voorbij is. Agenten hebben onder meer pepperspray en flitsgranaten gebruikt om demonstranten te verjagen... die daar drie weken lang demonstreren tegen de coronamaatregelen en de regering van premier Trudeau. Ook zijn de afgelopen twee dagen 170 mensen aangehouden en bijna 40 vrachtwagens weggesleept. De NAVO verwacht dat Rusland overgaat tot een grootscheepse aanval op Oekraïne... Volgens NAVO-chef Stoltenberg wijst niets erop dat Rusland troepen terugtrekt van de grens met Oekraïne, zoals de Russen zelf zeggen, en komen er juist meer troepen bij. Verder zei Stoltenberg dat er tekenen zijn dat Rusland een reden zoekt om Oekraïne binnen te vallen. Ook de Britse premier Johnson zegt dat daar aanwijzingen voor zijn. In een interview met de BBC zegt hij dat Rusland de grootste oorlog in Europa sinds 1945 aan het voorbereiden is. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld roept de overheid op... om met een serieuze aanpak tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag te komen. Herman Bolhaar zei in Nieuwsuur dat er al veel commissies zijn geweest... die aanbevelingen voor een aanpak hebben gedaan... maar dat die weinig resultaat hebben gehad en dat het nu echt tijd is voor actie. De politiek beschouwt volgens hem zaken ook te veel als een incident... De rapporteur adviseert onder meer dat er veel meer binnen gezinnen en scholen over seksueel geweld moet worden gesproken om hier bewustwording te creëren. Alle bezoekers zijn bevrijd uit de attractie The Ride to Happiness in pretpark Plopsaland in De Pannen in België. Ze zaten sinds het begin van afgelopen avond vast op 32 meter hoogte... toen de attractie vlak na de start stil kwam te liggen. De brandweer zette een kraan in om iedereen uit de achtbaan te krijgen. De reddingsactie werd bemoeilijkt door harde windstoten. Het weer overwegend droog en 2 tot 5 graden. De komende dag verloopt grijs met vaak regen en maxima rond 11 graden.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 Met die meisjes voelen dit. die meisjes loeven dit. Je bent gezet, maar vanavond is anders Als je niet noemt me Ludo Ik wil geen TV om mijn tolly, ben geen tandarts En ik weet je bent een freak, je wil het hard, hard Kom neem je vriendinnen, ik breng de squad Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress Anders gaan we naar Panache en de GGZ Net, net, net, net de meisjes voelen dit Gekke meisjes voelen dit die meisjes voelen dit. Ook club komen het veld op glad als olie Eentje die neemt plaats en ze veel palen als een goalie Kid it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens impress meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen heb ik doordat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks. Gekke meisjes willen tv-seks. Geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit Zeven hondjes in een hoek, shit, ze laat me zweten Iedereen mag weten, je bent geen sled, maar vanavond Je leggings zit strak en trek je poenie lippen samen Die moralen doen het anders, het moet nat en vies zijn Beuk, laat je staan, kan hij zwaai Vies draai, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn Voor de rest, laat het nat en vies zijn Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit. Ook die meisjes lopen dit. Net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit.